Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerikaanse president Biden is boos over de abortusuitspraak. Dat zei hij in een toespraak. Vandaag beslist het Amerikaanse rechtshof dat het landelijk recht op abortus is afgeschaft. Dat betekent dat staten zelf mogen kiezen of ze abortus toestaan of niet. Waarschijnlijk komt de helft met een verbod of met strengere abortusregels. Biden vindt het een grondrecht en zal mensen steunen die naar een andere staat willen reizen voor abortus. a woman lives in a state that restricts abortion The Supreme Court's decision does not prevent her from traveling from her home state to the state that allows it. It does not prevent a doctor in that state, in that state, from treating her. Ook andere landen reageren geschrokken op de uitspraak. Onder meer de Franse president Macron zegt dat abortus een belangrijk recht is. Boeren voeren op meerdere plekken in Brabant actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan met trekkers bij op- en afritten van wegen, waaronder een paar snelwegen. Op de A67 bij Liesel gingen boeren nog een stap verder en stonden ze op de vluchtstrook. De politie wijst erop dat het blokkeren van de weg verboden is. Negen agenten die vorig jaar tijdens rellen op de Koolsingel in Amsterdam hebben geschoten, worden niet vervolgd. Uit een onderzoek blijkt dat de agenten hun wapen gebruikten om zichzelf en de brandweer te beschermen. De rellen kwamen na een uit de hand gelopen coronaprotest afgelopen jaar. Een paar honderd relschoppers staken toen vuurwerk af en gooiden spullen naar de politie. Het weer nog. Vanavond trekken buien via het oosten weg en koelt het af tot een graad of 15. Morgen is het in het oosten zonnig, in het westen grijs en wordt het zo'n 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de N9 is de weg Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht ter hoogte van Schorel. Politie doet onderzoek naar de toedracht en in tussentijd moet je lokaal omrijden daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. shimmer, slowly shimmer, slowly shimmer, slowly shimmer, slowly shimmer, slowly shimmer, slowly shimmer. Things are not as they used to be. sense of vision, without a sense of vision and imagination, there is no peaceful present. There is simply nothing to look forward to, no hope. If we all committed to our future, we would all live in peace, knowing that we built the life that we wanted to live.